Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks een verbod op online gokken voor jongeren onder de 18... gokken toch veel van hen voor geld. Dat blijkt uit onderzoek van Trimbos. Heel opvallend eh, dit keer was eh, toch een hoge percentage jongeren... dat zegt dat ze het afgelopen jaar online hebben gegokt voor eh, geld. Dat gaat om 1 op de 15, 12 tot en met 16-jarigen. En dat zijn vooral jongens. Onder jongens is het ruim 1 op de 10 die dat het afgelopen jaar heeft gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren de regels makkelijk kunnen omzeilen. Ze gebruiken bijvoorbeeld een account van iemand die ouder is... of ze zitten op buitenlandse sites die hier illegaal zijn. Duizenden mensen zijn gisteravond in Frankrijk de straat op gegaan. Ze maken zich zorgen over de uitslag van de eerste verkiezingsronde. Vooral radicaal rechts heeft daarin veel stemmen gekregen. Mensen zijn bang dat discriminatie hierdoor toeneemt en dat het recht op abortus wordt ingeperkt. Mal, mal au cœur, mal au ventre. Faut balayer d'un revers de main, parce que c'est l'extrême droite quand même. <laughs> Faut l'oublier. Mijn hart bloedt, zeggen deze mensen. We moeten niet vergeten dat het hier om radicaal rechts gaat. Komende zondag is de tweede en laatste ronde. Engeland en Spanje hebben zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. Engeland speelde aan het begin van de avond tegen Slowakije en stond lange tijd achter. Diep in blessuretijd maakte Engeland de gelijkmaker. In de verlenging werd het 2-1. Ook Spanje begon moeizaam met een eigen doelpunt. De Spanjaarden wonnen de wedstrijd tegen Georgië uiteindelijk met 4-1. En Mark Rutte levert straks zijn toegangspas van het torentje in. Na 14 jaar is vandaag officieel zijn laatste dag als premier van Nederland. Gisteren blikt hij alvast terug en had hij één laatste boodschap. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank, dank, dank. Rutte vertrekt naar Brussel. Hij wordt de hoogste baas van de NAVO hierna. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en af en toe zon.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 Ruim 1 op de 10 jongens gokt wel eens online, ook al is dat verboden. Uit de scholierenmonitor van het Trimbos Instituut blijken sportweddenschappen het populairst. De orkaan die op weg is naar het Caribisch gebied is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4. Dat is de op één na zwaarste categorie. In de loop van de dag bereikt orkaan Barrel de bovenwindse eilanden. Duizenden Fransen zijn gisteravond de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille werd betoogd tegen de winst van het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen. Het weer, afwisselend zon en wolken. In het noorden en noordoosten vallen enkele buien. En het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Bye. get straight with you Cause he takes you far up So you should be on your guard When he thinks you don't ever do Nah, keep the truth being only you And the fall along with me It's everything he wants So girl, open up your eyes and see with me that he loves you and won't give you up.